Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Louis van Gaal wordt weer bondscoach van het Nederlandse elftal. Voor de derde keer krijgt hij de leiding over Oranje. Zijn naam ging al heel lang rond. Sportcommentator Arno Vermeulen legt uit waarom het toch nog zo lang duurde. Het heeft te maken met dat er ook trainers weg moesten. Eh, dat ze kijken wat ze met de huidige staf doen. Er zijn ook nog gesprekken over. Er moesten contracten worden afgesloten met de nieuwe trainers die binnenkomen. Eh, wij kijken vaak alleen maar dan naar de hoofdtrainer en de assistenten. Maar er komt vaak nog meer bij. Hè. Er komen natuurlijk nieuwe fysiotherapeuten binnen, eh, analytici. Eh, dat is, wel een, dat is wel een gedoetje. Van Gaal was al twee keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. De eerste keer werd een grote teleurstelling. Toen plaatste Oranje zich niet voor het WK in 2002. De keer daarna ging het stukken beter en pakte Van Gaal de derde plek op het WK van 2014. Er is een verdachte aangehouden voor de mishandelingen op Mallorca vorige maand. Het gaat om een man van 19 uit Hilversum. Hij wordt verdacht van twee keer poging tot doodslag. Twee mensen zou die tegen hun hoofd hebben geschopt. dat zijn andere mensen dan Carlo van 27 uit Waddingsveen... die na een mishandeling op Mallorca overleed. Daar doet het OM nog onderzoek naar. We weten al heel veel, maar we weten nog niet alles. Wat wij nu denken te weten is wat deze uh, jonge man die we hebben aangehouden, wat zijn bijdrage is geweest. Er is daar nog veel meer gebeurd. En, eh, en, ja, dat zijn we nog volop eh, aan het onderzoeken. De politie roept getuigen die meer informatie hebben op om zich te melden. Het Olympisch turntoernooi werd gisteren op de Amerikaanse tv aangekondigd door een beroemde stem. Simone Biles, back on the beam in Tokyo. Taylor Swift kondigde de balkoefening aan van Simone Biles. De beste turnster ter wereld trok zich dit toernooi op een paar onderdelen terug... omdat ze zich psychisch niet goed voelde. Toen ze alsnog in actie kwam, was Taylor Swift zo onder de indruk dat ze de tv-introductie insprak. Throughout the last week, her voice has been as significant as her talents. She's perfectly human. And that's what makes it so easy to call her a hero. Simone Biles pakte met haar balkoefening brons. Heb ik het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag hier en daar een buitje, soms met onweer. Het is 21 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Alkmaar-Diemen staat bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer file...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 Mijn naam is Hans Wassenaar veel luisterplezier. gesloten lijn. Open maar de deur naar je hart. vandaag de schaduw achter je. ben ik begonnen met Nick en Simon Vrij. En we gaan door met Simply Red Fairground. Critical Alignment Yoga ligt het accent op ontwikkelen van een sterke en rechte rug vanuit de ontspanning. De start op 27 augustus, elke vrijdagochtend van half 11 tot kwart voor 12. 17 lessen voor 195,50. En het is in pluspunt. En wij gaan door met een Franstalige nummer, Gerard Loneman, La Ballade de Chancereux. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Journaliste pour ta première page tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre fort formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux star du haut de ta vague. Descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. vient de chanter la balade, la balade des gens heureux. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Jan Hemmer, geboren 17 april 1948, is een Tsjechisch-Amerikaanse muzikant en componist. Jan Hemmer is vooral bekend van enkele hits die hij scoorde met de soundtrack van de in de jaren 80 populaire televisieserie Miami Vice. Jan Hemmer werd geboren in Praag. Zijn moeder was een bekende Tsjechische zangeres, zijn vader een arts. Al van kids af aan stond het leven van Jan Hemmer in het leven van muziek... en na zijn middelbare school ging hij studeren aan de prestigieuze Academie voor Muzikale Kunsten in Praag.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 De kosten 5 euro per maand. En het is natuurlijk bij Pluspunt. 16 Chasing blind love and a bunch of broken dreams I don't know how I thought I'd be a queen I could do anything And somehow I end up here, I don't know why Dit was de Black Mamba. Love is on my side. Inzending van het Eurovisie Songfestival van Portugal. En wij gaan door met Linda Ronstadt en Aaron Neville. Don't know much. Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. an answer. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. Waarom piep je oor soms uit het niets? Geluid van buitenaf hoor je doordat de haarcellen binnen in je oor de geluidtrillingen omzetten in het signaal naar de gehoorzenuw, die het op zijn beurt doorgeeft aan de hersenen. Maar soms krijgen de hersenen verkeerde signalen door, waardoor er schijngeluiden, zoals oorpiepen en oorsuizen, van binnenuit ontstaan. Hele kleine beschadigingen of afwijkingen in het oor kunnen daar al voor zorgen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Lang, of plotseling. Harde geluiden horen is de bekendste oorzaak. Maar een piep kan ook ontstaan door bijvoorbeeld hoge bloeddruk, oververmoeidheid, een oorsmeerprop, een klap op je hoofd of als bijwerking van medicijnen. Ook kan het een bijverschijnsel zijn van sommige ziekten, zoals diabetes of MS. De meeste mensen horen het gelukkig slecht af en toe. En als het oor zich heeft hersteld, dan verdwijnt de piep ook. Maar sommigen horen regelmatig een piep of een ruis. Dat wordt titintus genoemd. Wie dat heeft, kan zich beter even langs de oor, oorharts gaan. Bij mensen met tinnitus blijft vaak ongemerkt ook het gehoor achteruit te gaan. En zo'n 40 tot 60.000 mensen in Nederland horen de hele dag iets ruizen. Piepen, fluiten, suizen, bonken of brommen. Vaak ook in hun slaap. do if you still want me. If you still want me. Oh, tie yellow ribbon round the old oak tree. It's been three long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on in my love blossoms cheering. and I can't believe I see a hundred. overleggen. Optimaal. ZFM. Dit was Aretha Franklin met Respect. Ja, respect moeten we natuurlijk altijd hebben. Op het Beach Hotel aan de boulevard de Bernard is een echte eyecatcher geplaatst. Paul boven de ingang is namelijk een terreinwagen op het dak gezet... die al vanaf ver af te zien is. Een superleuk idee natuurlijk, maar toch een beetje jammer... dat dat geen replica van een echte Formule 1-wagen is. kunnen voorspellen dat de hele wereld in de zomer van 2002 een niet uit je hoofd te meppen hit vol Spaans-Engelse woordtaal zou meebrabbelen. Niet te meiden van La Ketchup in ieder geval. Alleen een producer zag een wereldhit in wording. Hij leende de onzintalen van zijn kinderen, zag het nummer de Ketchup Song moest heten en er moest een dansje bij. Hier is de Ketchup Song met Las Ketchup. Dit was Billy Ocean, Love Really Hurt Without You. En in het Raadhuis tot 31 december een mooie tijdelijke tentoonstelling van een unieke mix van een verzameling geluidsdragers, autosport, circuit Zandvoort en historie van het Raadhuis. In de, en het is in de oude bouw, beneden, van het Zandvoort Stadhuis.